Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft de lichamen geïdentificeerd... van de gijzelaars die gisteren door Hamas aan het Rode Kruis waren overgedragen. Het gaat om een man die twee jaar geleden op 7 oktober omkwam... bij het verdedigen van een kibbutz. Zijn lichaam werd meegenomen naar Gaza. De andere man werd waarschijnlijk levend meegenomen vanuit zijn huis. Waarschijnlijk is hij enkele weken later vermoord. Hij was met zijn 85 jaar de oudste gijzelaar. In totaal zijn nu 15 van de 28 lichamen van gijzelaars overgebracht naar Israël. Belangenorganisatie COC pleit voor meer veiligheid voor LHBTI'ers in de vluchtelingenopvang. Zo moeten er ruimtes komen waar LHBTI'ers zichzelf kunnen zijn. Ook moeten medewerkers van het COA beter voorgelicht worden, vindt het COC. Uit gesprekken met LHBTI-vluchtelingen blijkt dat het overgrote deel zich niet altijd veilig voelt... en te maken heeft gehad met pesterijen en bedreigingen. Het Russische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In de hoofdstad Kiev zijn meerdere explosies gehoord. Over slachtoffers is nog niets bekend. Oekraïne zegt gisteren een chemische fabriek in Rusland te hebben aangevallen... die essentieel zou zijn voor de oorlogsinspanningen van Moskou. Ballonnen met sigaretten hebben het vliegverkeer rond de Litouwse hoofdstad Vilnius stilgelegd. De ballonnen kwamen uit buurland Belarus en zijn bedoeld om de sigaretten de grens over te smokkelen. De luchthaven van Vilnius ligt niet ver van de grens met Belarus. PSV heeft voor een daverende verrassing gezorgd in de Champions League. In eigen huis werd Napoli met 6-2 verslagen. PSV kwam op achterstand tegen de kampioen van Italië... maar draaide voor rust de wedstrijd om. Het weer. Het is bijna overal droog bij zo'n 11 graden.